haar zo snel mogelijk adviseert over de politieke situatie... Het is de bedoeling dat hij in een korte tussenronde vaststelt wat de partijen precies willen. VVD-leider Rutte vindt een tussenronde noodzakelijk om een nieuwe informateur aan te wijzen. Hij gaat er nog steeds vanuit dat er een rechtse samenwerking komt tussen VVD, CDA en PVV. De Tweede Kamer wil dat staatssecretaris Bijleveld van Koninkrijksrelaties een streep zet door de pensioenregeling die de eilandsraad van Curaçao zichzelf heeft toegekend. De raad is na verkiezingen vervangen door een nieuwe raad, maar de oude raad heeft zichzelf op de valreep nog een betere pensioenregeling toegekend. Bijleveld zei dat een goudomrande regeling geen pas geeft en zegt de toe dat ze de regeling in dat geval zal vernietigen. In Guatemala hebben reddingswerkers de zoektocht gestaakt naar 15 mensen die worden vermist na de aardverschuivingen van de afgelopen dagen. Het risico op nieuwe modderlawines is zo groot dat de reddingsactie is afgeblazen. Guatemala kampt met de zwaarste regenval van de laatste 60 jaar. Het noodweer heeft aan zeker 46 mensen het leven gekost. Het Nederlands elftal heeft ook zijn tweede kwalificatiewedstrijd voor het EK voetbal gewonnen. In Rotterdam werd Finland met 2-1 verslagen. Huntelaar scoorde allebei de doelpunten. Nederland gaat in groep E samen aan kop met Zweden, dat ook twee wedstrijden heeft gewonnen. Tennisters Venus Williams en Kim Kleisters hebben zich geplaatst voor de halve finales van de US Open in New York. Williams won in drie sets van Francesca Schiavone uit Italië. De Belgische titelverdedigster Kim Kleisters won van de Australische Samantha Stozer. Het weer bewolkt en vooral in het zuidwesten regen. In de loop van de middag vanuit het zuiden buien.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 I'm reminded when I look at you, but you remind me of a girl that I once knew. See, That's why we could never be. You and I need all that I once knew. whenever I, I, look, I look at you. believe all of the things she put, me through. This is why I just can't get she could be. Me. This is why I just can't get in with you. You remind me of a girl that I once knew. See her face whenever I I look at you. Wouldn't believe all of the things she put me through. This is why I just can't get with you. Het is zomer in Zandvoort. <laughs> Voel de zomer ja. op CFM.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 Als de dag begint en je voelt dat het zonnetje brandt, zorg dat je ontspant, kan zo over zijn naar de stad. Zwembad, overrichting het strand. Overal in Nederland victim and We cannot, we cannot allow that treason that's we mind.